Vooral steeds meer lager opgeleiden en laag betaalden zien hun financiële toekomst somber in. Ook de zorgen over de Nederlandse economie nemen toe. Het weer van tijd tot tijd veel regen, langs de kust kans op storm, windkracht 9. Morgen pittige buien met onweer, hagel en zware windstoten.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 detto niente solo per amore. Hai sfidato il vento e urlato, ma hai diviso il cuore stesso, pagato il riscontro me. Dit is ZFM. ZFM. Christina Marie. getting bigger. Okay, Vic. Okay, Vic. Okay, Vic. Okay. On trumpet, the Mark Trumpet, the Mark Trumpet, Peter O'Toole. Just having a, just having a, and having a rest between bars. On drums, Martin, drum, Martin, drums, mums, the Pope. Lopons, the Pope. On bass, i no. On bass line, Martina Nanny's come. baseline. see it. No. On the baseline.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 Daarom is er een waarschuwing uitgegeven aan de sector West-Holland. Dat is de kuststrook tussen Goeree-Overflakkee en Oog. Bij die waterstand worden altijd de beheerders van de waterkeringen geïnformeerd, zegt Rijkswaterstaat. Alarmerend is Alarmerend of uitzonderlijk is de situatie niet, want een waterstand van ongeveer 2,30 meter komt gemiddeld eens in de twee jaar voor. Voor het eerst in zeven jaar is de verkoop van cd's en lp's in de Verenigde Staten gestegen. De verkoop was gestaag gezakt naar 326 miljoen in 2010. Vorig jaar leefde de verkoop op en kwam die uit op 330 miljoen. Voor een deel zou dat te maken hebben met de lagere prijs die voor een cd betaald moet worden en met de groeiende populariteit van vinyl. De Britse zangeres Adele verkocht in de Verenigde Staten de meeste cd's, gevolgd door Michael Bublé met zijn kerstalbum. Lady Gaga staat op 3. Dat de verkoop stijgt wil volgens de Amerikaanse muziekindustrie overigens niet zeggen dat er minder wordt gedownload. De meerderheid van de Duitsers vindt dat president Wolf moet aftreden. Dat is de uitkomst van een peiling van de publieke omroep ARD. Van de ondervraagden noemt niet meer dan 27% Wolf geloofwaardig. Nog minder, Duitsers, 22 vinden hem eerlijk. De peiling werd overigens uitgevoerd voordat de president in een tv-interview excuses maakte voor een omstreden telefoontje met de bild Hij had op dreigende toon geëindigd.